Nederland, één in Rotterdam en één in Vught. Volgens staatssecretaris Steen, tussen 2006 en 2010 in totaal 30 mensen op één van die afdelingen en zijn voor dat aantal geen twee aparte voorzieningen meer nodig. Op een terroristenafdeling verblijven verdachten van een terroristisch misdrijf of mensen die tijdens hun gevangenschap radicale boodschappen hebben verkondigd. In de Friese gemeente Weststellingwerf geldt een rook- en stookverbod in bossen en op heidegronden en veengronden. De gemeente heeft het verbod afgekondigd omdat het in het gebied erg droog is. Meestal wordt het verbod op vuur maken in de openlucht pas in april van kracht. Op advies van de brandweer is het vervroegd omdat er afgelopen weekend in natuurgebieden bij Weststellingwerf een paar branden hebben gewoed. In Syrië zijn betogers na het vrijdaggebed massaal de straat op gegaan. In onder meer de hoofdstad Damascus protesteren mensen tegen de regering. Veiligheidstroepen zouden proberen mensen in de moskeeën op te sluiten, meldt de BBC. De betogers zijn kwaad omdat president Assad de noodtoestand niet heeft ingetrokken. De noodtoestand is al sinds 1963 van kracht. De regering houdt daarmee het volk onder de duim. In Syrië wordt nu al weken geprotesteerd. Daarbij vielen meer dan 60 doden. De douane in Thailand heeft een grote hoeveelheid slagtanden in beslag genomen. Het gaat om ruim 200 slagtanden van Afrikaanse olifanten met een waarde van ruim 2 miljoen euro. Het ivoor was verborgen in een zeecontainer tussen dozen met makreel. Het is de grootste ivoorvangst ooit in Thailand. De handel in ivoor is sinds 1989 verboden. Toch worden er in het oosten van Afrika nog veel olifanten gedood voor hun slachtanden. Het ivoor wordt naar Azië vervoerd om te worden verwerkt in boeddha of souvenirs. Het weer bewolkt en af en toe wat regen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 14 graden in het noorden van het land en 19 in het zuiden.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 Op weg naar de nummer 1 van Europa. 21 jaar weer van deze hitlijst. Aflevering 13 vandaag 1 april 2011. Deze week 15 stijgers, 6 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Platen die eh, de lijst hebben moeten verlaten zijn van de Black Eyed Peas, The Time na 18 weken. Brandon Flowers, Only the Young na 16. En één weekje korter was We Are Who We Are van Kesha in de lijst te vinden. Snelste eh, stijger, die komt er straks aan, is van Adela Set Fire to the Rain. De snelste dalers, die hebben we zo'n beetje allemaal gehad. Of voorbij horen komen, want What's My Name van eh, Rihanna. Adela Rolling in the Deep en Britney Spears Hold It Against Me staan alle drie eh, zeven plaatsen in de min vandaag. En Pixel Jason Wheeler Coming Home, daar begonnen we dit uur mee. Zij zijn het langs genoteerd, alweer 17 weken lang in de lijst. Geschiedenisboeken van 1 april, daar staat genoeg in. 1873, het Britse stoomschip de SS eh, Atlantic, die zinkt voor de kust van Nova Scotia. En 547 mensen komen daarbij om het leven. 1918 op 1 april is de oprichting van de Royal Air Force in het Verenigd Koninkrijk. 1924 is het Adolf Hitler, die wordt veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf voor zijn deelname aan de uh, Bierkeller Putsch.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 Zij blijven zitten op nummer 16 en zij zijn Diddy Dirty Money. De single Coming Home in de tiende week dus blijvend zitten op nummer 16. Een plaat die deze week goed doet is in handen van Jennifer Lopez en Pitbull. On the Floor staat ondertussen vier weken in lijst en gaat omhoog. En wel van 22 naar 15. naar vijftien. Eh. party In the Het is de hit op dit moment in eh, verschillende discotheken. Jennifer Lopez samen met Pitbull en On The Floor. In hun vierde week omhoog van 22 naar nummer 15. Nummer 14 slaan we even over. 12 weken staat hij al in de lijst. Staan zij in de lijst. Enrique Iglesias en Luda Chris. Tonight I'm Fucking You zakt in één keer 5 plaatsen naar die nummer 14. Gaan een plaat die eh, wat korter in de lijst staat. Zes weken in totaal. Kanye, uh, Kanye West. Ja, samen met Katy Perry. In dit geval. En zij zingen over een van de medewerkers van CFM, zeg ik altijd maar.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 Daarvoor Kanye West samen met eh, Katy Perry en hun single E.T. Zes weken in de lijst van 18 omhoog naar 13. Dan gaan we naar de volgende stijger alweer voordat we de top 10 induiken. Namelijk ook nog de nummer 11. deze mensen die gaan in totaal zes plaatsen omhoog in de zesde week. En zij zijn Nelly en Kelly. En de single heet Gone. Gone. go. samenwerking die het op uh, muzikaal gebied erg goed doet. Maar misschien ook zelfs in het circus het goed eh, zou doen als clownsduo Nelly en Kelly. Ik denk dat het best nog leuk zou staan op zo'n eh, aanpakadviesje. Gaan wij even kijken naar nummers 20 tot en met 11. Vinden we op nummer 20 Safe plaatsen verlies in de 12e week. Britney Spears, Hold It Against Me. Even Lavigne, What The Hell blijft staan op 19. Duffy, Well Well Well, 15 weken in de lijst, zak van 14 naar 18. Neon Trees and Animals zakken ook in wel van 12 naar 17 in hun tiende week. Diddy Dirty Money Coming Home begonnen we dit uur mee. 16e vorige week, 16e deze week. Jennifer Lopez Pitbull on the Floor, 4 weken in lijst van 22 omhoog naar 15. Zak het van 9 naar 14 in 12 week Enrique Iglesias Chris. Tonight I'm Fucking You. Katy Perry, kan West die zingen over Maurice Mulder. Althans, de eh, single heet E.T. Dan zie ik toch altijd weer associaties met Maurice, ik weet niet waarom. In de 6e week eh, doen ze het wel goed van 18 omhoog naar 13. Adela Set Fire to the Rain doet het iets beter, van 20 omhoog naar 12 in haar vijfde week. En Nelly en Kelly met de single Gone, zes weken in de lijst, zes plaatsen omhoog, van 17 naar nummer 11. Vorige week nog op 11, deze week één plekje hoger, dat is de single van eh, Alicia Dixon. Ze krijgt een beetje hulp thuis van Jay Sean voor deze plaat. Every little part of me. no. eerste plaat uit de top 10 van aflevering 11, jaargang 21, uitzending Your Breakdown. Is een hand van Alicia Dixon en Jay Every Little Part of Me. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanmorgen hadden we nog wat last eh, van de bewolking en viel zelfs wat lichte regen. Vanmiddag blijft het droog en komt af en toe de zon tevoorschijn. De zuidwestelijke wind die eh, waait over matig aan zeekrachtig. Temperatuur zal een maximum komen van 17 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog en koelt af naar een graad of 10. De wind die draait naar het zuiden is overwegend matig van kracht. Morgen kunnen we de eerste warme dag van 2011 gaan noteren. De temperatuur die zal namelijk gaan stijgen naar 21 graden. Het is zelfs mogelijk dat we een eh, datumrecord gaan vestigen. Want het is op de 2 april op Schiphol nooit warmer geweest dan 21,4 graden. En dat record dat stamt van 2 april 2001. Morgen dus een hoop zonneschijn. Overal in de regio blijft het tot aan de avond droog. morgenavond kan het dan lokaal wel tot onweer gaan komen. Wind waait uit het zuiden, overland meest matig aan zeekrachtig. En zondag is het ook weer bewolkt en soms is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft wel droog en er waait een zwakke tot matige westelijke wind. De temperatuur is wel duidelijk wat lager aan het eind van de week. Want zondagmiddag wordt het niet warmer dan een graad of 15. Voor de verkeersinformatie uit de regio Randstad gaan wij weer even snel naar de ANWB. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Duitse grens tussen de knooppunten Beekbergen en Azelo. En op de A27 Gorkum-Almere tussen de knooppunten Everdingen en Almere. Tot zover de verkeersinformatie. Lekker overal trappen dus met dat hok. Het ritme van Van Dam. 9. wat hij wil, Martin Solveig. Een hit in Europa. En niet alleen eh, bij de dance stations, maar dus ook onder het eh, regionale publiek. Martin Solveig en Dragonet en Hello. Ondertussen trouwens is er al een andere single van hem uit. Die zullen binnenkort ook wel tegenkomen in de Euro Breakdown. Tijd om tussendoor even gaan kijken naar de Nederlandse top 40. Daar in totaal drie nieuwe binnenkomers. Op 38 komt Drown binnen Armin van Buren en Laura Fee. Snoop Dogg samen met David en Sweat komt binnen op 28. En Bruno Mars, de Lazy is de hoogste op nummer 26. Een plek verlies voor Rihanna. SNM zakt van 9 naar 10. Animal van Neon Trees gaat van 10 naar 9. Crytek, Jesse G en B.O.B. Eh, die doet het goed van 20 omhoog naar 8. Van 8 naar 7 Higher, Tyre Cruise en Trevi McCoy. Grenade van Bruno Mars eh, verdubbelt zijn plek van 3 naar 6 toe. En blijft zitten op 5 is Usher met Amor. Lady Gaga Born Is Way blijft ook zitten, maar dan op 4. Alex Jordan Happiness in de 5 week van 11 naar 3 toe. En bovenin wisselt Adele even van plek. Rolling in de diepzak van 1 naar 2 en Set Fire to the Rain gaat omhoog van 2 naar 1. Dan gaan wij de top 4 in en dat doen wij gewoon met de nummer 4 dan inderdaad. Jesse G en B.O.B. en hun uh, Price Tag. so damn mysterious. You got shades on your to the put price on the line. doorbraak worden voor Jessie G in Europe. Nou, het is toch aardig gelukt. Met de hulp van B.O.B. Eh, die natuurlijk al genoeg hits heeft in Europa, is het gelukt. Van 10 omhoog naar 4 nog even in de eh, zevende week met de single Price Tag. Gaan wij de top 3 in. In die top 3 nog twee zittenblijvers en één stijger te gaan. Laten we dan gewoon van die eh, twee zittenblijvers er maar eentje op nummer 3 doen. Dan hebben we dat alvast gehad. Net zo drie als vorige week is deze week Robbie Williams en Hart and I. Hij is net zo drie als vorige week. De negende week bij Live Robbie Williams zitten waar hij zit met zijn single Hard and Hard. Gaan wij weer een stap verder omhoog op weg naar de nummer 1. Komen wij de nummer 2 tegen in handen van Rihanna. Zeven weken staat ze in de lijst van Europa. Ze gaat omhoog van 5 naar 2. En de single heet SNM. Ze kwam aardig in de buurt, Rihanna. Maar ze moet toch genoegen nemen met die tweede plaats. En haar zevende week omhoog van 5 naar 2. voor Robbie Williams, Hard en I blijft zitten op nummer 3. Jesse J, B.O.B. en de Price Tag op 4. En Martin Solveig, Dragonhead, Hello, zakkend naar nummer 5 deze week. 6 Take That met de Flood. 7 was er voor The Black Eyed Just Can't Get Enough. Chris Brown, yeah, yeah, yeah. En nummer 9 voor Milk and Sugar Fight van Hey, na, na, na. heb ik nog één plaat voor je. De nummer 1 van Europa. En wat er nog één zitten blijft gaan. Lady Gaga blijft zitten waar ze is. Born This Way. Nog steeds de beste plaat in Europa. Because you were born this way, baby.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 Zeven weken staat ze nu in de lijst van Europa. Op de huid gezeten door Rihanna SNM op nummer 2 en Robbie Williams Hard and High op 3. Dat was de lijst weer voor deze week. De dertiende aflevering weer van de 21 e jaargang. 1 april 2011. Kijk nog uit hè, voor de laatste uurtjes. Misschien zit hier en daar nog een of andere 1 april grap. Verstopt, hou er rekening mee. Volgende week hebben we gewoon weer een nieuwe lijst. En tot dan!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 Betaalapparaten in winkels...